Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De eerste zijn terug die na 20 maart illegaal van Turkije naar Griekenland zijn gereisd... en zeker geen recht op asiel in Europa hebben. In ruil daarvoor worden vluchtelingen uit Turkije overgevlogen naar de EU. Ook het terugsturen van illegale migranten door de EU begint volgens afspraak maandag... ondanks kritiek van Amnesty International... Volgens Amnesty schendt Turkije de afspraken door Syriërs tegen de regels in terug te sturen naar hun land. Een vrouw van 19 uit Hilversum die twee weken geleden zwaar gewond raakte bij een autoongeluk is overleden. Ze reed in Loosdrecht de weg op en werd vol in de flank geraakt door een automobilist in een Porsche. 53-jarige man uit Loosdrecht bleek te veel te hebben gedronken. Getuigen hebben aan RTV Noord-Holland verteld dat de man een straatrace hield met zijn zoon. Ze zouden beide veel te hard hebben gereden. De auto van de zoon is in beslag genomen. In de Caribische Zee is een verlaten zeiljacht gevonden dat voer onder Nederlandse vlag. Het schip dreef bij het eiland San Andres en werd daar ontdekt door de Colombiaanse marine. Aan boord lagen paspoorten en documenten van een Nederlands stel. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Het jacht was vorige week vrijdag vertrokken uit Panama. Daarna is niets meer van het stel vernomen. De marine gaat ervan uit dat de twee een ongeluk hebben gehad en niet dat ze zijn aangevallen. Persbureau EP meldt dat er naast het zeiljacht twee lichamen zijn gevonden, maar dat is niet bevestigd door de Colombiaanse marine. Het weer overdag droog met zon en sluierbewolking. Het wordt 14 tot 19 graden. Komende avond neemt de kans op een bui toe.